1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De mensenrechten of visaregelingen. Dat heeft de Franse president Hollande vanavond gezegd in Parijs. Hij wil meer transparantie in de gesprekken met Turkije. De EU sloot begin deze week een akkoord met Turkije... om een eind te maken aan de enorme vluchtelingenstroom. Turkije belooft de vluchtelingen tegen te houden. In ruil krijgt Ankara onder meer extra geld... en worden visaregelingen versoepeld. De afspraken worden de komende week verder uitgewerkt. In de Egeïsche Zee heeft de Turkse kustwacht geprobeerd een boot met vluchtelingen tegen te houden. De migranten wilden vanuit Turkije oversteken naar het Griekse eiland Lesbos. Ze filmden hoe medewerkers van de kustwacht met stokken tegen het bootje sloegen. En later verklaarde de kustwacht dat het de bedoeling was de boot terug te slepen. De vluchtelingen konden uiteindelijk doorvaren. Ze zijn veilig op Lesbos aangekomen. Bij een campagnebijeenkomst van Donald Trump is opnieuw een incident geweest. In Ohio was de kandidaat voor de republikeinse nominatie bezig met een toespraak... toen ineens vier veiligheidsagenten op het podium sprongen. Ze wilden Trump beschermen tegen iemand die door de veiligheidslinie was gebroken. De man werd snel afgevoerd. Wat hij wilde is niet duidelijk. Gisteren werd een bijeenkomst in Chicago afgelast... omdat aanhangers en tegenstanders van Trump elkaar te lijf gingen. PSV heeft in de strijd om het kampioenschap van de Eredivisie twee belangrijke punten verspeeld. In Eindhoven werd het tegen Heerenveen 1-1 en dat geeft Ajax de komende dag de kans om de koppositie over te nemen. Excelsior bezorgde FC Groningen de vijfde nederlaag op rij. Het werd 2-1. AZ won uit tegen Willem II met 2-0 en FC Twente klopte thuis Pek Zwolle met 2-1. Het weer, heldere nacht met minima tussen 0 en min 3 graden. In het noordoosten later mogelijk mistig of bewolkt. Overdag zonnig, maar in het noorden en noordoosten ochtends wat bewolking. Het wordt een graad of 10. De komende week blijft het rustig en droog weer met overdag een graad of 10 en s'nachts soms lichte vorst.